Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Vrijheidsvuur vlakbij Hotel de Wereld. Daar werd 66 jaar geleden onderhandeld over de overgave van de Duitse troepen in Nederland. Vanuit Wageningen vertrokken na middernacht estafettelopers om het bevrijdingsvuur over heel Nederland te verspreiden. Premier Rutte geeft vanmiddag om 1 uur het startsein voor de jaarlijkse bevrijdingsfestivals die in alle provincies worden gehouden. Er zijn foto's uitgelekt van het complex bij Abbottabad in Pakistan waar Osama Bin Laden is doodgeschoten. Het zijn bloederige foto's van drie dode mannen. Bin Laden zelf is niet te zien. Het Britse persbureau Reuters heeft de foto's gekocht van een Pakistaanse veiligheidsfunctionaris die de foto's zelf zou hebben gemaakt. Twee van de mannen op de foto's zijn gekleed in traditionele Pakistaanse gewaden. De derde draagt een t-shirt. Er zijn geen wapens te zien. President Obama heeft besloten dat de door de Amerikaanse militairen gemaakte foto's van Bin niet openbaar worden gemaakt. In een tv-interview zegt Obama dat de publicatie tot gewelddadige reacties zou kunnen leiden. Ook wil hij niet dat de foto's als propagandamateriaal worden gebruikt. Eerder had CIA-chef Panetta gezegd dat hij verwachtte dat de beelden wel zouden worden vrijgegeven. Archeologen hebben in grotten in het noorden van Spanje schilderingen gevonden die waarschijnlijk zo'n 25.000 jaar oud zijn. Het zijn roodgekleurde afbeeldingen van paarden en handen. Ze werden per toeval ontdekt. De archeologen waren in de grotten op zoek naar sporen van oude nederzettingen. Ze hopen in de grotten ook nog resten te vinden van gebruiksvoorwerpen en gereedschap. Het weer vannacht is het helder, landinwaarts gaat het licht vriezen.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 Without apology. the right way, that's my policy. Shonda Paul alongside Beyonce. Uh-huh. man say this. I dirty, yeah, dirty, yeah, dirty, yeah, dirty, yeah. feel I think about you all the time I see you in my dreams You don't know that I'm Baby boy, not a day goes by Without my fantasy Come on girl, tell me what's the deal I think about you all the time I see you in my dreams You don't know that I'm Oh, my baby's fly baby girl yeah.